Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn foto's naar buiten gekomen van de act van Joost Klein op het Songfestival. De organisatie heeft wat foto's online gezet. Zo is te zien dat hij wordt bijgestaan door zijn vriend en influencer Appie Mussa... die in een blauw pinopak achter een soort mixtafel staat... Of deze foto's invloed hebben op de boekmakers moet nog blijken. Die spelen sowieso een belangrijke rol bij de populariteit van artiesten en nummers, leek Joost zich ook te beseffen. Europapa staat op dit moment op plek 3 bij de boekmakers. Volgende week donderdag zien we Joost voor het eerst in actie. In België is een man van 78 aangehouden voor de moord op zijn vrouw 30 jaar geleden. De vrouw was vermist. Afgelopen weekend werd in een tuin in Gent een lichaam gevonden. De politie denkt dat zij het is, maar dat moet nog met DNA-onderzoek worden vastgesteld. De Europese Commissie en nationale toezichthouders dreigen met boetes voor 20 luchtvaartmaatschappijen vanwege duurzaamheidsclaims die niet kloppen. Binnen een maand moeten ze uitleg geven over mooie woorden als duurzame brandstof. Ze moeten met feiten komen over wat ze er precies mee bedoelen. Een man uit Monster bij Den Haag had nogal moeite met het uitgaan van zijn rela. Hij heeft zijn ex minstens 1700 keer gebeld. En ook kreeg de vrouw volgens Omroep West 365 e-mails en 235 andere berichten van hem. De man zou zelfs met een vuurwapen voor haar deur hebben gestaan en in de lucht hebben geschoten. Het OM wil de man achter de tralies hebben omdat er dodelijk partnergeweld op de loer zou liggen. Het weer, later vanmiddag en vanavond wat bewolking en dan kan het ook wat regenen. Vannacht een graad of 13. Morgen een heel stuk beter met veel zon, 21 tot 27 graden.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 You ain't treating your daddy right. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. You're in a car with another man. You ain't treating your papa right. You're in a car with another man. You ain't treating your papa right. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. Tour is misschien niet de eerste gedachte die je hebt als je hoort dat vader en zoon in dezelfde band zitten. Maar de twee vaders en twee zoons van bluesband All Alright uit Assen denken daar toch anders over. Treat Me Like I Treat You was de eerste song. Dit is Crossroads met de act van de week. I was true. Dick van Altena en Tony Willet met twee duetten. Als eerste hoorde je het prachtige It Turned Out To Be You. En tot slot luisteren we naar Somewhere, Someone. Baby, from this lonely van de week. Het zingen gebeurt in het Engels, zo deed ik het automatisch vanaf het begin. Het komt emotioneel dichterbij. Nederlands is een hardere taal, moeilijker om mooi de zang in te verwerken. Love You So is een song van Sam Sexton. you, so I need to Cautionary Tales spreekt zich uit over de stap die Etenhuis met zijn muziek zet. Waarschuwingen in de windslaand. Nee, zo klinkt het niet. Vooral de notie dat de stap die hij met zijn muziek zet, de stap wel moet zijn die hij wil zetten. Onvermijdelijk gedreven door de muziek, voortgestuurd door wat de muziek hem brengt. Als je wilt weten hoe overtuiging en zelfverzekerdheid op muziek gezet klinken, dan is dit nummer er een schoolvoorbeeld van. is the only van deze week. Ze werkte mee aan het project Cross Country van René van Broekhoven. Vanuit het niets is hier Duwertje met een prachtige vertolking van Help Me Make It Through the Night. Take the ribbon from my hair Shake it against your skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side Till the early morning light All I'm taking is yours. side, and it's so sad. Jacques Mees en Robert Smith's duo in de blues.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 Het album bevat acht covers, maar ook vijf nummers van de band van Jos Geres. Het album kreeg deels lovende kritieken, maar werd geen verkoopsucces. Als eerste hoorde je My Kingdom for a Car. Nu nog de covers Till I Gain Control Again en Working Man Blues. Just like the sun over the mountain tops. You know I'll always come again. You know I love to spend my morning times with you, like sunlight dancing on your skin. have gone so wrong is for telling lies to you. What you see. Crossroads. Crossroads. Country Flashback. Well, it's a big job just getting by with nine kids and a wife. And I've been a working man, dang all my life. Go back working as long as these two hands are fit to use. Well, I drink my beer in the tavern and cry a little bit of these working man blues. I keep my nose on the grindstone. I work hard every day. I might get a little tired on the weekend after I've done my things. Go back working. Monday mornings I'm right back with the crew. Well, I do a little job in the evening. I sing a little bit of these working man blues. Well, now, hey, hey, a working man, a working man like me. I've never been on welfare. There's one place I won't be. Go back working. to you. Well, I take my drugs in the evening and cry a little bit of Deesburg in man blue. think about leaving. Do a little boner ride. Throw my feels out the window, catch a train to another town, go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. Well, I drink a little beer in the evening, sing a little bit of these working man blues. Well, now, hey, hey, the working man, a working man like me. I've never been in prison, there's one place I won't be, go back working as long as these two hands are fit to you. Alright. Well, I sing my songs in the evening, cry a little bit of these burger mamble. Well, I take my drugs in the evening. I cry a little bit of these working man blues. de Haan. Crossroads. Aan de Riversideco Band bewaar ik goede herinneringen. Ik mocht ze een paar maal boeken in Zwitserland. Blind Boy is een van hun songs. Justin Ripassa is een singer-songwriter uit Emmen. Tot dusver heeft Justin vier singles uitgebracht en Another Friend hoort er ook bij. corner of bed. Don't On the it's all been said all seems so wrong. But babe, that's what you get, and I can't help the way I feel about it. You said you were just friends. We both know how this ends. Let's face it now, I want you again. I say You've got another friend To fill my shoes again don't know where to go. I feel it's all inside, And I've tried to call about a hundred times before. I miss the times you came. Not So I say, you've got another friend to fill my shoes again. friend to feel shoes again, to help you up when I'm not there. And so I say, instead of calling you, I'm walking right on home through the streets you once belonged. Cause you've got another friend. In the spotlight. spotlight. haar deelname aan Johan Derksen's The Sound of the Blues and Americana heeft Hilde Vos bekendheid gekregen bij een groter publiek. Toch is deze van oorsprong Nijmeegse zangeres geen onbekende in het wereldje van de country en Americana. Home is een ijzersterk album met elf goed uitgevoerde nummers. That's What You Get hoorde je al. Nu nog wat Would Dolly Do? is hard on me. It seems like I'm dragging myself down. But just when I'm about to fall, I listen to a voice that keeps me warm. I walked into a record store with a dark and dusty corner in the back. One face on a record Filled up the room That place and time I never will forget Ooh, ooh, ooh what would Dolly do? She would give her smile to someone If she wasn't smiling too If you want the rainbow You gotta put up with the rain if she wasn't smiling too. If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Lies on Delivery, kortweg COD, behoorde jaren tot de beste countrybands van Nederland. Maar niet alleen Nederland werd veroverd door dit quintet, maar heel Europa. Stupid Feel is terug te vinden op het album Echoes of Leaving.